Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De radicale Amerikaanse predikant Steven Anderson wil volgende maand gewoon naar Nederland komen... ondanks pleidooien voor een inreisverbod. Hij zegt dat hij vanuit een ander Europees land met de trein naar Amsterdam komt. Anderson staat bekend om zijn homofobe uitspraken. Zo staat volgens hem in de Bijbel dat alle homo's geëxecuteerd moeten worden. In de Tweede Kamer vragen verschillende partijen om een inreisverbod voor Anderson. Het kabinet zal onderzoeken of dat mogelijk is. Anderson zegt zelf dat zulke negatieve aandacht hem alleen maar een groter publiek oplevert. Kamervoorzitter Ariep wil dat staatssecretaris Knops sneller vragen beantwoordt over de renovatie van het Binnenhof. Ze had Knops gemaand voor vijf uur vanmiddag te reageren op een brief van begin deze maand. Of hij dat heeft gedaan is onduidelijk. Ariep is bezorgd over de voortgang van de renovatie en over het feit dat Knops twee architectenbureaus eraan wil laten werken. Twee kapiteins op één schip is riskant, vindt Ariep. De PVV heeft in de Provinciale Staten van Zeeland tijdelijk twee fracties, allebei met één zetel. De twee gekozen PVV'ers hebben ruzie. De een zegt dat de ander hem met de dood heeft bedreigd. Ze hebben allebei een gesprek met PVV-leider Wilders gehad... en die maakt nog geen keuze zolang er een onderzoek loopt. Voorlopig is er in Zeeland tussen een PVV van Dijk... de oorspronkelijke lijsttrekker, die ook kandidaat is voor de Eerste Kamer... en een PVV Bos, die wordt gesteund door de Zeeuwse gemeenteraadsleden van de partij. FC Utrecht heeft zijn eerste zege in vier duels geboekt. Thuis in de Galgenwaard werd het 2-1 tegen Fortuna Sittard. Daarmee neemt FC Utrecht de vijfde plaats op de ranglijst over van Heracles. De wedstrijd Pek Zwolle tegen Groningen werd na 57 minuten gestaakt vanwege onweer... bij een stand van 1-2. En de wedstrijd NAC Breda tegen Feyenoord is nog bezig.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 wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you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 without your love. If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? your love? And what does it mean without your love? Where would I be? 修。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 got holes in our lives. Where we've got holes, we've got holes. But we carry on.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 106.9. Dit is ZFM. I've been watching you from afar for as long as I can remember. I'm at the Ruckers. Yeah. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah.